Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De asielcrisis moet landelijk worden opgelost. Volgens burgemeester Bruls van Nijmegen kunnen gemeentes de opvang van asielzoekers nu niet aan. Gemeenten en zijn niet opgericht om vluchtelingen op te vangen. Daarvoor hebben we het COA. En ja, laten we eerlijk zijn, het COA kan het gewoon niet aan. Kan het al maanden niet aan, misschien al wel langer. Wij hebben nu over gezegd, ergens moet je de streep in het zand eh, trekken. Dus dat moet voor 1 oktober overgedragen worden aan de verantwoordelijkheid van het eh, Rijk. De asielopvang is al maanden overvol, met name bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar moeten mensen de laatste tijd zelf steeds vaker buiten slapen. Bruls zegt dat gemeentes nog wel zullen helpen met het zoeken naar extra opvangplekken na 1 oktober. Maar de verantwoordelijkheid ligt dan bij de landelijke overheid. De gemeente Hogeveen in Drenthe stopt met het weghalen van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen. Het zou voor te veel ophef zorgen. De omgekeerde vlag is een van de symbolen van steun voor het boerenprotest. En voor wie het nog niet weet, het wordt vandaag bloedheet. Op veel plekken nog warmer dan gisteren. Voor het zuiden, oosten en midden van het land geldt vanaf 11 uur vanochtend vanochtend code oranje vanwege de hitte. Dan is het extra belangrijk om genoeg te drinken, je huis koel te houden en het rustig aan te doen. Het KNMI heeft ook een smokalarm afgegeven omdat de luchtkwaliteit slechter is dan normaal. Vooral mensen die last hebben van hun luchtwegen krijgen het advies om binnen te blijven. En feest bij onze zuiderburen gisteren. Voor het eerst in de geschiedenis plaatsten de Belgische vrouwen zich voor de kwartfinale van het EK voetbal. In een spannende pot was een 1-0 overwinning op Italië genoeg. Verdediger Biesmans was trots op de ploeg. Ja, ongelooflijk gevoel. Eh, na afluiten werd ik zelfs een beetje emotioneel, omdat wij zijn echt al eh, zo lang aan het knokken om dit te bereiken. En om nu ons doel te bereiken, dat is gewoon een ongelooflijk gevoel. België speelt tegen Zweden in de kwartfinale. De tegenstander van Nederland daarin is Frankrijk. Zij speelden gisteren met 1-1 gelijk tegen IJsland. En het weer nog, ja, de heetste dag dus van de zomer tot nu toe. Veel zon en overal dik boven de 30 graden. In het zuiden kan het wel 39 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een beetje vertraging voor de Leidse Rijntunnel. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N230 Maarse Utrecht. Bij Utrecht overweg 3 kilometer file. Vanwege technische problemen is de Kogerpolderbrug, die ligt in de N246 gestremd. Je kan er in beide richtingen niet door en zult dus een andere route moeten kiezen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet heeft je gegijzeld en wil je maar niet laten gaan.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 Het KNMI heeft vanwege de hitte voor vanmiddag code oranje afgegeven voor een groot deel van het land. Het gaat om de provincies in het midden en zuiden waar het mogelijk 39 graden wordt. De Oekraïense president Zelensky heeft 28 medewerkers van veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Anouk Vetter heeft bij de WK Atletiek in Amerika zilver gewonnen op de zevenkamp. Na zes onderdelen stond ze eerst in het klassement... maar in de afsluitende 800 meter was de grote favoriet Tiam uit België te sterk.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 But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I, can dance. I just wanna praise Just wanna praise you. just wanna praise you.